Hamas heeft een voorstel afgewezen omdat Israël wil dat hun militairen blijven... bij de grens tussen Gaza en Egypte. Er wordt daarom volop gepraat en niet alleen door Blinken, zegt mijn collega Sander van Hoorn. Blinken, dat is natuurlijk waar alle camera's opgericht staan. Op de achtergrond gaan allerlei gesprekken ook nog weer verder. Dus de gist en de gons van alles. Maar ja, de bal ligt nu toch, lijkt het wel eventjes bij Hamas. Wat vinden zij en waar zit wat hun betreft eventueel nog ruimte? Morgen wordt er weer verder gepraat in Cairo in Egypte. Michael van Ha, de man die wordt verdacht van het belagen van vrouwen in Utrecht... moet morgen voor het eerst voor de rechter verschijnen. Dan wordt ook bekend of Van Ha langer in de cel moet blijven. In Utrecht werden vorige week twee jonge vrouwen van hun fiets getrokken. De politie verspreidde vervolgens een foto van de verdachte. Na een klopjacht werd Van Ha opgepakt opgepakt in Maastricht. Sindsdien zit hij vast. Waarschijnlijk heeft er weer een wolf toegeslagen. In Nunspeet lijkt het erop dat een hond is aangevallen door een wolf. De hond werd gisteravond uitgelaten in een losloopgebied... toen die van achter werd gegrepen en een stuk mee het bos in werd getrokken. De politie heeft de hond gewond teruggevonden. Aan de hand van DNA wordt gekeken of het echt om een wolvenbeet gaat. En dit was vrijdag te horen in Amsterdam. Ja, wat zou dat nou zijn? In Artis kwam een baby girafje ter wereld. Het dier trekt veel bekijks, het kon al snel op zijn poten staan. En deze mensen willen dat graag in het echt zien. Hij is wel schattig. En ook leuk dat hij naar buiten kwam. De manier waarop ze lopen en bewegen, het zijn zo elegante beesten. Het is, een mooie, het is prachtig om te zien. Dat het er al zo uitziet na drie dagen. Als je ons vergelijkt na in Artis is vorige week ook een ander girafje geboren. Die heeft het niet gered, maar dit girafje maakt het gelukkig goed. Het weer dan vanavond droog en zonnig.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 Ik denk, wat, dit is zo lang. En ja, dat geluid van, van het YouTube-kanaal, dat stond toch over. Eh, maar goed, eh, dit was Steenkoud in het eh, begin van het uur nummer 2. En waarom draaien we dit? Dat heeft een reden, want volgende week... dan is Zandvoort in één keer weer helemaal een Dutch Grand Prix plaats. Want dat is dan voor de vierde keer dat we dit mogen gaan organiseren. En die jongens van Steenkoud die dachten van weet je wat, we gaan er eh, maar eens eventjes iets tegenaan gooien. En dus hadden ze besloten om eh, de fragmenten van de commentaren van Olaf Mol erbij eh, te halen. En dat resulteerde in Gas op de Lolly, de Olly-editie, zo heet die. En wat is het geval? Een van die bandleden van Steenkoud, die is zelfs ook nog, ehm, nog kampioen geweest in de Europese kampioenschap Westfield Cup. Dat zijn een beetje van die, eh, van die Engelsachtige auto's waarin eh, eh, gereden wordt. En de bassist van die band heet Robbie Bosdijk. Ik heb het helemaal uitgezocht. En dat was degene die dat wist te winnen. Maar goed, vandaag in deze alternatieve FM aflevering is Ranja de gast. En achter de naam Ranja schuilt Arjan Terfstra, Want we hebben hem al eerder hier, hier mogen begroeten in deze uitzending. En dat was op 2 maart 2023. Ik heb het even opgezocht. Dat, dat is geleden, hè? Ja, dat is een tijdje terug. Dat is eh, iets minder dan een anderhalf jaar eh, terug eh, dat wij elkaar gesproken hebben. reden is ook, er is altijd een reden om dat te doen. want Jules Willems, die zou normaal gesproken vandaag hier zijn. Die komt dus nu 17 oktober. Dus dat gaat ook toch nog plaatsvinden. En toen moest ik even op zoek eh, naar iemand. Eh, dus ik smijt dat op Instagram. En dan op een gegeven moment eh, steekt er vanzelf al iemand de vinger op. En jij was de eerste. En wie het eerst komt, die, die maalt ook. En dat, dat betekende dus nu voor de tweede keer dat je hier bent. Ja, dankjewel. En, ja, alle aanleiding toe. Want je bent ook bezig met nieuw materiaal, heb ik me laten vertellen. Ik ben zeker bezig met nieuwe dingen. ja. Dus in die anderhalf jaar is ontzettend veel gebeurd. En inmiddels ben ik eh, bezig nummers op te nemen in een studio in Bergen. En dat eh, wordt dan de volgende EP. En dat uh, zal einde najaar zal dat, zal einde Ja. Ehm, want de vorige EP die heb je rond die, periode ook Ja, die was toen net twee maanden uit. In januari. Die heet Back, nee, the, the, Friends We Are. Ja. Met drie nummers daarop. Ja. dat was de aanleiding om hier langs te komen ook. En daar heb ik flink mee getoerd met dat plaatje. Hartstikke leuk. Maar dan op een gegeven moment begint het toch weer te jeuken. Je maakt nieuwe dingen en dan eh, moet er ook weer wat opgenomen worden. Dus dat, eh, dat gebeurt nu. Hoe werkt dat bij jou eh, in, in het brein van, van het materiaal maken? Ja, eigenlijk songwriter... Je bent het een beetje. Je, als, je, als je door het virus bent aangeraakt... dan blijf je eigenlijk altijd bezig met gitaar spelen, met zingen, met mhm. liedjes maken. Eh, en dat is ook iets wat ik altijd doe. Dus ik heb eigenlijk al, ik denk dat ik in mijn leven wel honderd liedjes heb gemaakt. Eh, en de, eh, de kunst is dan om die steeds beter te maken. En dan op een gegeven moment ook liedjes te maken waarvan je niet, waar je niet alleen zelf wat aan hebt, maar waar ook anderen wat aan hebben. Ja. En dat is wel iets waar ik de afgelopen jaren heel serieus mee bezig ben. Dus echt kijken van hoe kan ik die liedjes zo aanpassen dat het wat breder aanspreekt. En enzovoort. Ja. En eh, ja, daarvoor moet je ook heel veel live spelen. Dus ik ben ook heel blij dat ik hier even terecht kwam weer. En uh, komende maand staan er weer acht optredens gepland op allerlei plekken. Ja. Dus daar word ik heel blij van. Om dat altijd maar weer een stapje hoger en een stapje verder te brengen. Ja, want je komt uit Alkmaar. Ja. Eh, die studio waar je het eh, over hebt, die zit in Bergen. Dat eh, vertelde je net. Ehm, wat is daar zo mooi aan om daar te gaan zitten met, met alles en nog wat? Nou, ik zit daar bij een man die heet Ton Nieuwenhuizen. Ton Nieuwenhuizen is een weergeloze bassist en ook een hele goede producer. Mhm. Ton speelt met allerlei kleinkunstenaars zoals Brigitte Kaandorp en dergelijke. Ehm, maar is ook iemand die heel goed kan arrangeren en kan meedenken met wat voor productie je wil. En we zijn nu op een punt gekomen dat we nummers gaan opnemen met behulp van Ton op de basgitaar, ik op gitaar en zang dan... maar ook met uh, Ton Dijkman op drums, eh, de drummer van Marco Borsato en een aantal andere groepen. Ja. Eh, en Willem Swikker op Hammond-orgel en een aantal oud-gedienden... die echt gaan helpen om dat plaatje nog veel mooier te maken dan het vorige plaatje. Dus dat is iets waar, eh, wat in, dat in Bergen gebeurt. Het klinkt al als, als, inderdaad next level. Ja, dat, moet, eh, moet, ook wel een beetje next level. Hè. Je merkt dan op een gegeven moment, je hebt wat opgenomen... en dan, dan, was ik, heel, ik was heel blij met het plaatje hoor. Maar dan op een gegeven moment ga je, luister je vaker en vaker... en dan merk je dat het toch altijd weer iets is wat je beter kunt doen... en wat je mooier kunt maken. En, mhm. eh, ja, zo gaat dat. Dus eh, nee, nu weer even een stapje hoger. Dus, eh, ja, hoe, hoe, eh, hoe ben jij aan deze mensen gekomen? hoe zijn ze op, op jouw pad terecht? Het is eigenlijk allemaal netwerk. Ehm, ik kende een zangeres, ehm, Helen Botman, die eh, ook in Uitbergen komt... en die ook bekend is eh, in, in de regio. Met haar had ik een goed gesprek over wat ik wilde opnemen en hoe. Mhm. En toen zei ze, ja, Ton Nieuwenhuizen, die ik toen nog niet kende... dat is de man die akoestische nummers goed op kan nemen. Die snapt dit en die, eh, die kan je goed steunen. En hij heeft een heel groot netwerk ook. En dat is ook niet onbelangrijk. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om wie je kent. Hè? Dan kan je wel je liedje hebben en een, en een beetje geld om, dat, om de studio in te duiken... Maar Ton is iemand die me waanzinnig heeft geholpen om ook echt na te denken over het arrangement. En te kijken wat je, wat je weg kunt laten hier en daar enzovoort. En in het gesprek over die nieuwe, die nieuwe nummers die we nu aan het opnemen zijn... Eh, was het ook van ja, hier heb je gewoon... Eh, het is een 6 8 maatje, daar heb je gewoon Ton Dijkman voor nodig. Want Ton Dijkman heeft de beste 6 8 maat van de, alle drummers in Nederland ongeveer. Zo, zo kom je ook aan, aan, die, die mensen allemaal. En dan blijkt dat je Tom Dijkman ook gewoon kan bellen en kan vragen... zou je alsjeblieft een stukje voor me in willen drummen? En dat, eh, dat gaat gebeuren binnenkort. Dus daar ben ik heel erg... Uh, Aha erg blij mee. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat, uh, hoe dat werkje eruit het gaat komt, Het, het is, dus niet, het is dus niet alleen voor Alternative FM. Ja. Want dat is natuurlijk sowieso het platform waar we dit graag laten horen. Maar ik heb natuurlijk ook nog die andere pet op. Ja. jij hebt nu een hoed op, maar ik heb, <laughs> ik heb een denkbeeldige pet op. Eh, want ja, eh, het uh, platform 3 voor 12 Noord-Holland, uh, daar heb je ook nog ergens besproken. Dus dat, dat, is, dat komt er dan nog eens bij. Dus, ehm, maar goed, we gaan je zo dadelijk horen. Na dit volgende nummer, en dat is toevallig ook iemand die we hier in de studio hebben gehad. Zij zat in de laatste editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Namelijk die van juli. Ik heb het over Singa. En het nummer dat heet San. goes down. Your hand on the steering wheel, my head on your shoulder. Not enough time in this world to show you how much I adore you. Cruising from city to city, all the way through down south. We got no plans, no future, no past, just your hand in my hand. We can do whatever we want. If the sky falls down, we'll die as one. Make the stars we made. Singa dus met een gitarist die de heer Molenburg ook eh, kent. En die komt over twee weken hier deze kant op. Eh, en dat was Bas van, eh, van, van Singa die mee was gekomen. Sun Goes Down heet het nummer. het is zover. We gaan luisteren naar Ranja. Want hij zit er klaar voor. En een van de nummers die heeft hij ook de vorige keer laten horen. En daar beginnen we nu mee. En dat is het nummer The Water. water reach my lips, I won't resist. We won't be missed. It's the price we should pay for our arrogance. We could have all seen it coming, yet we all told a lie. Said all was fine until we all pay for our negligence. And now the water speaks louder than words, like it needs to be heard, like it needs to be seen. To wake us up from our dream as the water flows in, We you tone as the water gets higher, as the water gets higher, as the water gets higher. Let me flow out on the tide, it will be alright. There's just no defense just no way to walk you our innocence. And the solutions were there, and we never cared. The water rose quick, yet we kept on asking for evidence. now the water like it needs to be heard. pay for our arrogance. Dat was het eerste nummer. Eh, en ik weet dat dit, dit een zeer maatschappijkritische song is. Zo niet zelfs dat het ook nog eh, iets is waar we zelf even over na moeten denken. Want voordat je het weet hebben we allemaal natte voeten. En we wonen tenslotte hier aan de kust. En dus gaat het ons allen aan als het eh, gaat om het water. Waar uh, eh, Ranja het net over had. Nu, het tweede nummer. En dat is Back to the Lies. see clearly what you had to offer. You would light up my life and show me the truth I had yet to discover. The truth of opening up to a stranger and showing who you were inside. Looking back at these moments, this all felt so right. En dat was hem. Eh, back to the Lies. We gaan eh, natuurlijk over een eh, nou, minuut of twintig gaan we het volgende blokje horen. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan wij een beetje vooruitkijken op iets wat op 22 augustus gaat plaatsvinden. En dat is een optreden in Sinatol. En daar hebben we straks iemand voor nodig. En dat is Jomi Baggers van Part Garden. Maar ze doet het niet alleen. Red Veen, die ga je straks later in dit programma nog horen. En Verlie de Spiegel. Voluit, zo heet ze. Eh, maar ze treedt tegenwoordig op onder de naam, haar voornaam, Verline. En dit is haar eerste single die ze heeft uitgebracht. En die dateert ook weer van de, de periode dat Ranja hier geweest is. Namelijk 3 maart 2023, Backyard. checking on my senses. If I keep going round, I'll see the sky. Oh, I for your memories. If you keep going round, you'll see the sky 23 mei heeft Feline dit eh, nummer eh, laten horen. Backyard. En zij zal een optreden gaan doen samen met Red Vane. En ook eh, een van de bandleden die ik nu telefonisch de in ga halen. En dat is Jomi Baggers van Part Garden. Goedenavond. Hallo. Oh, Hallo. Moet, wel, moet, wel, moet wel de goede schuif openzetten. Had ik microfoon 3 openzetten, overgezet. <laughs> In plaats van de telefoonlijn. Ja, dat ja, dan kun je wel roepen, en zeggen van hallo, hier ben ik. En dan eh, hoor ik het dus niet. Ik, denk, waarom hoor ik niks? Verkeerd, verkeerd lijntje opengezet. Ja, uh, eh, Jomi, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. <laughs> ja, uh, Part Garden. het, is, het is een hele leuke samenstelling van de band. Nou heb ik een functie die ook naast deze Alternative VM ook nog de hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Ik heb vandaag even de samenstelling, maar jullie komen geografisch wel uit allerlei windstreken van Nederland. Ja, klopt. Ja, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Den Haag. Jij komt uit Den Haag. Eh, want er komen er één uit Harderwijk, eentje uit Tilburg, eentje uit Utrecht en eentje uit Amsterdam. Ja, klopt. En jullie studeren aan de Herman Brood Academie? Ja, we zijn net allemaal afgestudeerd. Ah, ehm, even over, over de band uh, Part Garden. Ehm, hoe is die ontstaan? Ja, dus wij zijn gewoon via een schoolopdracht eigenlijk als band samengekomen. Omdat we allemaal interesse hadden in het genre shoegaze maken. Mhm. En eigenlijk ging dat gewoon zo goed. En we vonden het allemaal zo leuk dat we daar gewoon het jaar daarna mee door zijn gegaan. Mhm. Eh, en eigenlijk nu dat we dus zijn afgestudeerd daar nog steeds druk mee bezig zijn. Ja, wat is er leuk aan deze manier van muziek maken? Aan shoegaze denk ik ook een soort van pomp. Dat is een beetje fus. Fus eh, pop is dat eigenlijk niet helemaal shoegaze. Uh, ja. Astrid, uit Utrecht is weer, gaat ook wel een beetje richting shoegaze. Maar is ook weer postrock. Maar dat, uh, dat, <laughs> dat zit, jullie zitten weer in een heel ander soortement en straatje. Ja, het is inmiddels een beetje van shoegaze indie pop geworden. Mhm. Maar we vonden het gewoon heel leuk om wat nieuws te proberen. Omdat we allemaal eigenlijk in hele andere muziekgenres bezig waren. Ja. Dus ik denk dat dat is wat het ook vooral leuk maakte. Dat het voor ons allemaal nieuw was. En gewoon ontdekken, oké, wat is vet en hoe kunnen we het een beetje naar onszelf toetrekken. Zonder dat het heel erg standaard shoegaze wordt. Ja. Dus daar hebben we gewoon heel veel lol mee gehad. En gewoon heel veel uitproberen en kijken ja, hoe onze eigen stijlen soort van samenkomen in onze band. Ja. Dus dat was heel erg leuk. Ja, de Herman Brood Academie staat bekend omdat ze toch goede muzikanten afleveren. Bol bijvoorbeeld, hè? Die is een van die bands. En eh, daar eh, komen jullie dus nu eens langzamerhand ook een beetje bij, eh, denk ik zo. Ja, nou ja, ja, ik hoop het. We zijn lekker druk bezig met inderdaad nummers uitbrengen. En inderdaad shows spelen. Dus hopelijk gaat dat een beetje, een beetje lopen na de vakantie. Ja, eh, over die Herman Brood Academie. Wat eh, is er zo bijzonder aan die academie, die popacademie? Ja, ik vind gewoon, je krijgt heel veel mogelijkheden om te proberen wat je wilt. Maar je wordt ook uit je comfortzone getrokken om dus inderdaad nieuwe dingen te proberen. Mhm. En ik heb er gewoon echt super veel geleerd. Omdat je gewoon echt verplicht bent om, ja, om bepaalde opdrachten te doen die je misschien eng vindt. Of dingen die je nog nooit eerder hebt gedaan. Dus ik vond het in ieder geval voor mij heel veel nieuwe ervaringen. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, want hoe werkt dat dan met, eh, met je medebandleden? Uh, want eh, als er één, ja, om even op zijn plat Hollands te zeggen, een beetje de scheidbak is, hoe gaat dat dan? Ja, gelukkig hadden we natuurlijk wel docenten die dan ook even een tik kunnen geven, zeg maar. Ja. Ehm, en verder, ja, we zijn denk ik allemaal wel inmiddels zo lang bezig met de band en volwassen genoeg dat we allemaal wel elkaar ook kunnen aanspreken op als iemand iets niet doet of als iemand niet aanwezig is. Mhm. Dus dat is wel fijn dat we eenmaal op dat punt zitten dat we dat gewoon weten van elkaar en dat dat ook gewoon op een normale manier ja, besproken kan worden. Ja, want eh, ik, ik, zei net al, die bandleden die komen overal vandaan. Harderwijk, Tilburg, eh, Den Haag, jij dus, en eh, Amsterdam en Utrecht. waar, repeteren, waar jullie eigenlijk dan? Ja, dus we repeteren voornamelijk in Amsterdam of in Utrecht. Mhm omdat het het meest centraal ligt voor ons allemaal. Ja. Ehm, en twee van onze bandleden die eh, wonen nu ook in Utrecht. Ja. Dus dan is het gewoon makkelijker om met z'n allen die kant op te gaan. Dus dat is hoe we dat nu eh, geregeld hebben. Ja, ehm, zijn beide steden eh, toch wel een beetje popmuziek-minded in, in dat opzicht? Ja, volgens mij wel. Ja. ja, we hebben natuurlijk onze release show in Amsterdam. Dat leek ons gewoon een goede plek om te beginnen. Mhm even uittesten wat mensen ervan vinden en hoe onze muziek valt eigenlijk gewoon bij het publiek. Ja, want uh, staat er een beetje onbekend eh, dat ze toch nog met wat eh, lef jonge bands en ook jonge muzikanten het podium willen geven. Ja, precies. Dus dat vonden we ook heel leuk dat we gewoon zelf inderdaad om de twee bands konden uitkiezen waar we mee wilden optreden. Mhm. En dan zo een beetje een avondje konden organiseren waar iedereen kan laten zien wat ze maken. Ja, ehm, nou zijn jullie niet de enige met een Herman Brood eh, Academie achtergrond. Eh, volgens mij Red Veen denk ik ook. Ehm, ja, Red Veen weet ik eigenlijk niet zeker. Hm? Volgens mij niet. Maar van Feline weet ik het wel. Ja, Felina 100%. Ja. Haar hele band eh, zat bij ons in de klas. Ja. En dus ik dacht eigenlijk gelijk toen we twee bands moesten uitzoeken... kwam Felina al gelijk in mijn hoofd op, omdat ik haar gewoon... Ik vind haar muziek heel vet. En ik denk dat het eh, heel mooi past bij een paar aantal liedjes van ons. Ja, ja, ja. Ehm, ja wij hebben Feline hier in de, <laughs> <laughs> we hebben Feline hier in de spiegel gehad. Dat is een Freudiaanse woord, eh, <laughs> woordverspreking. Maar uh, hebben we hier eh, bij Alternative FM hier op bezoek gehad. Dus we weten wat, ze wat ze kan. Ehm, dat, dat is natuurlijk leuk als je elkaar een beetje in dat opzicht opzoekt. En elkaar versterkt, denk ik. Toch? Of niet? Ja, precies. Ik vind dat ook heel fijn aan gewoon die studie. Dat je gewoon elkaar heel makkelijk kan supporten. En je haalt gewoon een echt een netwerk over aan vrienden en mensen waar je gewoon mee kan samenwerken en zo. Dus dat is heel erg fijn. Ja, eh, die 22 augustus is, eh, dat is eh, in deze aflevering waar we nu in zitten, is 15 augustus. Dus dat is over een week. Ja, wat, wat gaan jullie dan doen? Want jullie willen toch ook iets laten horen wat een EP heet te zijn, toch? Ja, ja, wij gaan dus de dag daarna, op 23 augustus, komt onze eerste EP online. Mhm. Dus het is eigenlijk gewoon onze EP-release show. Dus we gaan sowieso de EP spelen en heel veel nieuwe songs die mensen nog nooit hebben gehoord. Mhm. Dus eh, ja, dan een soort voorproefje van waar we mee bezig zijn geweest de afgelopen jaar. Ja, ehm, wie binnen de band eh, neemt de teksten voor de rekening en wie eh, meer het muzikale verhaal? wie, wie, wie is het genie als het gaat om de teksten bedenken? Ja, dus ik schrijf zelf gewoon al mijn teksten. Ja. Ehm, en de muziek doen we eigenlijk echt wel nou, 50-50. Dus iedereen doet gewoon hun eigen partijen bedenken. Soms kom ik met een opzetje de repetitie in en dan gaan we daarop doorborduren. Of soms komt iemand anders met een idee en dan schrijf ik daar verder gewoon melodie of tekst op. Dus dat gebeurt best wel gelijkmatig. Ja. Ja, eh, je, kunt, je kunt wel zeggen dat, eh, dat de band een beetje harmonieus met elkaar samenwerkt. Als ik het zo hoor. Ja, ja? ja het gaat heel fijn. Dat is echt fijn inderdaad. Ja, eh, denk je ook eh, met eh, warme gevoelens aan je medebandleden? Ja, dat sowieso. Ja. ja, het is altijd heel gezellig. En we zijn gewoon heel veel leuke dingen aan het doen. We hebben laatst ook mochten we figureren in een kinderserie. En allemaal dat soort like, grappige dingetjes nog daarnaast. Mhm. Dus dat is gewoon heel erg leuk om met z'n allen mee te maken. Ja. Ehm, 22 augustus ja, waar eh, kunnen mensen dan eh, terecht als ze jullie willen zien? Ja, dus mensen kunnen gewoon of naar onze Instagram-pagina en dan op onze biografie staat een link met allemaal linkjes. Of mensen kunnen gewoon op de Sinatol-site even kijken naar 22 augustus of Part Garden intypen. En dan kom je vanzelf bij de, bij de tickets en de tijden en alle informatie. Waarmee jij ook eh, gezegd hebt dat jullie dus op Instagram zijn te vinden op het wereldwijde web. Ja? Hoe, eh, hoe dan eh, precies? Part Garden? Of zit er nog een puntje tussen? Of wat, dan ook? hoe? Eh, <laughs> het is part.garden. Oké. Ehm, en één single hebben jullie al uitgebracht, toch? Ja, klopt. Onze eerste single. En, en hoe heet die? Around. Around, hè? ja. Ja, komt er nog een, een single uit? Of is Around de enige single waar jullie het mee doen? Around is voor nu de enige single en daarna komt dus de EP. En ja, wat daarna komt is gewoon nog even een verrassing. <laughs> Eh, en die verrassing die zullen we natuurlijk in de gaten gaan houden. Ehm, dan is het nu tijd om Around te laten horen. Nou, het is uh, zeker shoegaze, als je dit zo hoort. Is van de band Park Garden. Eh, ze zijn uh, afgestudeerd, heb je net eh, kunnen horen in het gesprek... wat ik met Jomi Baggers van de band heb gehad. En de enige single van de EP is dit nummer wat je net hebt gehoord. Park Garden met Around. Het is weer tijd om te luisteren naar Ranja, want die heeft ook materiaal wat hij graag zou willen laten horen. En dat eh, laten we dan ook horen. Het eerste nummer van het blokje van twee heet All Things Considered. When lunch is offered on a checkered cloth When wine is open and we're toasting love Life's a soft kiss and hands held tight Life is knowing everything's alright It's hoops of brilliance cast by water glasses That all sparkle with great hope See, all things considered, I did not choose wrong. Our stars all aligned just as you came along. You cursed all my demons, expelled all my fears. So if you don't mind me staying, I am liking it here. diving into those deeper needs. It's the throes of passion and it's pillow talk. It's true confessions and X marks the spot. Life is breathing with a heavy sigh. I'm building bridges between you and I. It's bodies stretching and fingers etching marks of passion on our arms. See, all things considered, things could not be wrong. Our stars are alive. expelled all my fears. So if you don't mind me staying, I am like zit het. We hebben alles afgewogen en alles eh, bekeken van alle kanten. En dus betekent dat we het tweede blokje van twee gaan afsluiten met Comfort gifts en Comfort Tex. <clears throat> Together your philosophy and your science, drive home the rivets of your ideology. Sell me on something that reminds me of your great mind. Sell me something I feel. A white static permeates your mind and it's flowing in through a multitude of screens. The leash of leisure is roped around your neck and baby, velvet keeps you from bleeds. Comfort kiss and comfort text. You're muffled in your blessed state. Let me be your friend, a sharpened pin to burst your bubble. Send you on your way. Cause there's no fun around you, no life that you live through. Break free from the pull of whatever's on screen. Make yourself see to make yourself cheap. Gather all of your smartphones and devices and lay them out here on the floor. I'll be steamrolling them, crushing them, cause have no use anymore There's no white light at the end of your TV shows And no redemption in your games nor your sports Entertainment's just ruining your mind and I'm, I'm sensing the rot Comfort gives and comfort takes You're asleep when you're awake let me be your friend, the sharpened pin to burst your bubble, send you on your way. Cause there's no fun around you, no life that you live through. Break free from the pull of whatever's on screen. Make yourself seen, make yourself seen, make yourself seen. dat was hem eh, voor eh, dit gedeelte van het eh, programma. Maar hij komt straks in het laatste uur nog een keer voorbij. maar eerst gaan wij nog even iets laten horen. En dat is van een band die ook in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf heeft gezeten. Namelijk in de mei-editie. Toen zaten ze met z'n drieën gezellig op de bank. En dan heb ik het over de Harlem Lake Band, bluesband. Met de zoetgevoiste stem van Janne Timmer. Crying in the Desert. dying in a desert. The thunder strikes. Crying in a desert. The lightning is mine. alive. delay zaten ze ook inderdaad op de bank. En dat was meteen ook een idee eh, om dat eh, later nog een keer eh, toe te passen bij het optreden van Singer. Want die dacht, ja leuk, die bank die trek ik er ook bij. Alleen zat niet min of meer de primeur daarmee. Want dat was hem toch voor Janne Timmer... Sonny Ray van den Berg, die daar al mee aan de haal zijn gegaan. En Crying in the Desert is trouwens een van de laatste nummers die ze hebben uitgebracht. We hebben er nog één. Als je een beetje wind eh, hoort, dan hebben we de ramen een beetje tegen elkaar opengezet. En dat is Jacob D. Edward. Die sluit dit tweede uur af. En dat nummer dat heet Hyacinth en Mathiola van zijn eerste EP, Threshold. blossoming hyacinths and Mathiola left it dry in my notebook, bleeding the words to a song I promised you I tried. I promised you I'd write. The damnest detail now is that you've known the tears I cried. They hollow out the barkless body and parch the soil your roots just left behind. Stay away, stay away, stay away if you don't wanna lose me. Stay away. gratitude has come to me now that I reemerged out of the picture I had painted after my approximation of the perfect me inside your mind.